Iedereen die betrokken was bij de schietpartij zou volgens de president verantwoordelijk worden gehouden. Hij refereerde ook nog aan de wapenwet die na schietpartijen in de VS vaak opnieuw ter discussie wordt gesteld. We weten dat als mensen krachtige wapens hebben, aanvallen als deze dodelijker zijn, zei Obama. In Irak zijn bij een aanslag op een Shiïtisch heiligdom zeker 35 mensen om het leven gekomen. Volgens de Iraakse regering raakten meer dan 50 mensen gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De aanslag was in de stad Balad op zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Bagdad. In het heiligdom waren Sjiïten bijeen om het suikerfeest te vieren. Vijf amateurvoetballers in Eindhoven zijn mogelijk betaald met misdaadgeld. Het gaat om spelers van tweede klasse Nieuw Woensel. De voetballers zijn door de politie aangehouden en gehoord. De vijf zouden zwart zijn betaald door de sponsor van Nieuw Woensel. Tegen deze man uit Eindhoven loopt sinds vorig jaar een onderzoek wegens witwassen. In een loods die aan de man wordt gelinkt vond de politie een grote hoeveelheid spullen om hennepkwekerijen mee in te richten. In januari legde de politie al beslag op zijn huis in Eindhoven. Steeds meer vluchtelingen vertrekken vrijwillig uit Nederland. In de eerste helft van dit jaar waren het 2500 mensen. Dat verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar... blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie. Staatssecretaris Dijkhoff vindt de toename van het aantal vrijwillige vertrekkers goed nieuws. Volgens hem werpt de beleid zijn vruchten af om mensen die uit veilige landen komen... sneller te vertellen dat hun asielverzoek kansloos is. Het weer, veel bewolking met de komende uren vooral in het midden en zuiden regen of motregen. Vanmiddag en vanavond ook lange tijd droog. voor 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden 5 kilometer file. Richting Amersfoort verder tussen Hilversum-Noord en Afrit Bunschoten 6 kilometer. En richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Tussen Afrit Soest en Hilversum-Noord 2 kilometer door een kapotte auto. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof 3 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Badhoevedorp 3 kilometer. En verder eh, tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velsen ook 3 kilometer.